die het laatste deel van hun straf thuis mogen uitzitten. In Nederland dragen 1600 criminelen een enkelband. Bij 98 van de dragers gaat het dus goed, zegt de reclassering. Op de Middellandse Zee is de Libische kustwacht bijna in aanvaring gekomen met een schip van een Duitse hulporganisatie. Het gebeurde in de buurt van een bootje vol migranten. Die voer zo'n 30 kilometer uit de kust van Libië en was op weg naar Italië. De kustwacht wilde het bootje terugbrengen naar Libië, maar zegt gehinderd te zijn door een boot van Sea-Watch. De vrijwilligers wilden de migranten meenemen naar Europa. Milieudefensie spant een kort geding aan tegen de staat om schonere lucht af te dwingen. Vorig jaar begon de milieuorganisatie al een rechtszaak, maar de procedure gaat erg langzaam. Door nu een kort geding te beginnen wil Milieudefensie een snelle uitspraak van de rechter. Volgens de organisatie vallen er elk jaar duizenden doden door de luchtvervuiling. In het westen van India zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen toen een deel van een gebouw instortte. In het pand was een huwelijksfeest aan de gang. Volgens lokale media zijn onder de doden zeker vier kinderen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebouw stortte in tijdens een zware storm. De gemeente Tilburg is een proef begonnen met stoplichten voor voetgangers die langer op groen blijven staan. Ouderen en mensen die slechte been zijn kunnen een app gebruiken om veilig over te steken. De gemeente krijgt geregeld klachten binnen over stoplichten die tekort op groen staat. De proef in Tilburg duurt drie maanden. Het weer, vanochtend veel zon, in de middag meer bewolking en vanuit het zuiden een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden 3 kilometer file bij Knopend Muidenberg. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer file.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 You're listening to Nolan staging around town with me to make the need the music. Let's go crazy. Do a song. Oh my god. Let's just be quiet now and listen to tonight. into infinity. We're higher, we're reaching for divinity.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 waardoor ze konden vluchten. Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van de reclassering. Het ging om verdachten in voorarrest of veroordeelden... die het laatste deel van hun straf thuis mogen uitzitten. In Nederland dragen 1600 criminelen een enkelband. Bij 98 van de dragers gaat het dus goed, zegt de reclassering. Op de Middellandse Zee is de Libische kustwacht bijna in aanvaring gekomen met een schip van een Duitse hulporganisatie. Het gebeurde in de buurt van een bootje vol migranten. Die voer zo'n 30 kilometer uit de kust van Libië en was op weg naar Italië. De kustwacht wilde het bootje terugbrengen naar Libië, maar zegt gehinderd te zijn door een boot van Sea-Watch. De vrijwilligers wilden de migranten meenemen naar Europa. Milieudefensie spant een kort geding aan tegen de staat om schonere lucht af te dwingen. Vorig jaar begon de milieuorganisatie al een rechtszaak, maar de procedure gaat erg langzaam. Door nu een kort geding te beginnen wil Milieudefensie een snelle uitspraak van de rechter. Volgens de organisatie vallen er elk jaar duizenden doden door de luchtvervuiling. In het westen van India zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen toen een deel van een gebouw instortte. In het pand was een huwelijksfeest aan de gang. Volgens lokale media zijn onder de doden zeker vier kinderen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebouw stortte in tijdens een zware storm. De gemeente Tilburg is een proef begonnen met stoplichten voor voetgangers die langer op groen blijven staan. Ouderen en mensen die slechte been zijn kunnen een app gebruiken om veilig over te steken. De gemeente krijgt geregeld klachten binnen over stoplichten die tekort op groen staat. De proef in Tilburg duurt drie maanden. Het weer, vanochtend veel zon, in de middag meer bewolking en vanuit het zuiden een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden 3 kilometer file bij Knopend Muidenberg. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer file.